Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Ines in besloten kring begraven. Bij de uitvaart waren naast Maxima koning Willem-Alexander en hun dochters aanwezig. Ines Horrocchietta ligt op dezelfde begraafplaats in de buurt van Buenos Aires als haar vader. Het is in Argentinië gebruikelijk dat iemand één of twee dagen na het overlijden wordt begraven. Maxima's zus was doodgevonden in haar appartement in de Argentijnse hoofdstad. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is er vermoedelijk sprake van zelfdoding. Een winkel in de Amsterdamse PC Hoofdstraat krijgt een boete van 15.000 euro... omdat de artikelen werden verkocht van illegaal leer van krokodillen, pythons en anaconda's. De NVWA kreeg de winkel in het vizier toen de douane in 2016 een zending onderschepte met leer van de Siamese krokodil. De partij kwam uit Thailand en had niet de juiste invoervergunning. Het personeel van luchtvaartmaatschappij Air France gaat opnieuw staken als de CAO-onderhandelingen niet snel vlotten. Dat hebben Franse vakbonden aangekondigd. Het personeel wil tussen 23 en 26 juni het werk neerleggen. Volgens de bonden is er sinds het aftreden van topman Jean-Marc Chanayak vorige maand geen vooruitgang geboekt. Kamervoorzitter Ariep ziet af van een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie onder medewerkers van Tweede Kamerfracties. In februari kondigde, ze, kondigde ze zo'n onderzoek aan naar aanleiding van de MeToo-discussie. Maar te veel fracties zouden er niet aan mee willen doen... omdat de fractiemedewerkers niet in dienst zijn van de Tweede Kamer... maar van de partijen zelf.